Volgens de regering weten de groepen dat de overheid niet alle eisen zal overnemen belangenorganisaties schreven onder meer in de brief aan het kabinet... dat ze de slavernij-excuses pas zullen accepteren... als er een herstelfonds komt voor nazaten van slachtoffers van de slavernij. Verder eisen ze dat Zwarte Piet verdwijnt en dat het woord neger strafbaar wordt. De regering wil in gesprek blijven met de belangengroepen over de verontschuldigingen. Frankrijk en Marokko hebben zich geplaatst voor de halve finale van het WK voetbal in Qatar. Frankrijk won in de kwartfinale met 2-1 van Engeland. Marokko versloeg Portugal met 1-0. De overwinning van Marokko werd in veel Nederlandse steden op straat gevierd... met vuurwerk en toeterende auto's. Later liep het op een aantal plekken uit de hand en moest de ME in actie komen. In onder meer Amsterdam en Rotterdam zijn mensen aangehouden. In Brussel werden agenten door feestvierders bekogeld met stenen en vuurwerk. De politie moest daar onder meer met traangas ingrijpen. In de Oekraïnse stad Odessa en omgeving zitten volgens president Zelensky... zo'n anderhalf miljoen mensen zonder stroom... door de Russische droneaanval in de nacht van vrijdag op zaterdag. Bij die aanval werden twee energiecentrales geraakt. Het regionale bestuur zegt dat mensen die voor de energie in hun huis... helemaal afhankelijk zijn van elektriciteit, beter kunnen vertrekken. Het Nederlands elftal is aan het begin van de afgelopen avond geland op Schiphol... na een vlucht van ruim 6 uur uit Qatar. Op Schiphol was er geen officiële ontvangst. Spelers en trainers stapten in twee bussen die hen naar een hotel brachten. Nederland komt weer in actie op 24 maart in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Dat is dan onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Het weer in het noorden en westen af en toe winterse buien met kans op gladheid. Op andere plaatsen bewolkt of nevelig en mogelijk mistig.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 this world. said. allemaal fijne dagen en een voorzitter.